In totaal zijn er nu 675.000 werklozen geregistreerd in Nederland. Vooral 45-plussers raakten hun baan kwijt. In die groep zitten nu 13% meer mensen thuis dan een half jaar geleden. De werkloosheid stijgt wel minder snel dan een paar maanden geleden. De grootste verfproducent ter wereld, Akzo Nobel, houdt last van de crisis. De omzet daalde in het tweede kwartaal met 4 Het bedrijfsresultaat daalde met 14 de netto-winst van AXO verdubbelde vergeleken met een jaar eerder... maar dat kwam door een eenmalige belastingmeevaller... en door de verkoop van de verfafdeling in de Verenigde Staten. Vanaf volgend jaar wil AXO Nobel versneld een half miljard euro besparen... onder meer door het schrappen van arbeidsplaatsen. Twee arbodiensten hebben medische gegevens van zieke werknemers doorgespeeld aan werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het gaat om een arbodienst en een verzuimbedrijf die voor 58.000 werknemers werken. Ze gaven de werkgevers informatie over de aard en oorzaak van de ziekte, over het medicijngebruik en behandelingen. Dat is in strijd met de wet Bescherming Persoonsgegevens. Het verzuimbedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen. De arbodienst zal de komende tijd opnieuw worden gecontroleerd. Inwoners van Schravendeel bij Dordrecht werden vanochtend rond 5 uur wakker door kerkklokken die spontaan begonnen te luiden. Dat duurde drie kwartier en hield pas op toen medewerkers van de gemeente de hoofdschakelaar uitzetten. De politie kreeg tientallen telefoontjes over de op hol geslagen kerkklok in Schravendeel. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was.